4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Op de Europese snelwegen is het opnieuw druk door terugkerend vakantieverkeer. Op populaire routes vanuit het zuiden staan her en der lange files, meldt de ANWB. De Franse verkeersdienst meldde rond 12 uur vanmiddag een piek van 745 kilometer file. De vertraging neemt inmiddels wat af. Bij tolstations is het de hele dag al druk en ook op bekende knelpunten staan files. Aan de grens met Oostenrijk is de vertraging bij de Karawanken-tunnel vanuit Slovenië bijna 2,5 uur. Ook in Zwitserland bij de Gotthardtunnel is het druk. In Hongkong hebben duizenden leraren geprotesteerd. In de stromende regen liepen ze een protestmars naar het verblijf van Carrie Lam... de hoogste bestuurder van Hongkong. De leraren steunen de jongeren die al wekenlang protesteren... tegen de groeiende invloed van China. Ook willen de betogers dat Carrie Lam opstapt... en dat er een onderzoek komt naar politiegeweld. De protestmars van de leraren verliep vreedzaam. Het is de elfde keer op rij dat er in Hongkong een protestweekend is ingegaan. Vanmorgen hoopt de organisatie van de protesten op honderdduizenden deelnemers. In Arnhem zijn gisteren twee mannen van 28 en 29 jaar aangehouden met nepwapens op zak. Een getuige tipte de politie die bij de aanhouding uit voorzorg kogelvrije vesten droeg. De mannen werden klemgereden in een auto en lieten meteen hun nepwapens zien. In Nederland zijn die verboden. De politie in Zeeland heeft afgelopen nacht twaalf bekeuringen uitgeschreven aan illegale kampeerders. De meeste gingen naar camper-eigenaren die allemaal op dezelfde parkeerplaats bij Westkapelle stonden. Ze hebben allemaal een boete van 140 euro gekregen. De politie treedt deze zomer vaker op tegen illegaal overnachten, vooral op Walcheren. Ook Zeeuwse camping-eigenaren drongen aan op maatregelen. Ze zeggen dat ze veel geld mislopen door illegale kampeerders. Het weer is bewolkt en verspreid over het land valt er een bui.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 Tussen 2 en 5 hoor je ons dan ook weer, Albert Jan. En in de derde uur gaan we onder meer het gedicht van de dag doen. Nou, als je meekijkt, www.zfm-live.nl... dan zie je dat ik een heel stapeltje A4'tjes uh, <laughs> heb gekregen van Albert-Jan. En dan ja, moet ik nou een gedicht van de dag gaan uitzoeken. Ja, je kan het proberen. Ja, ik ga mijn best doen. <laughs> Goed. Nou ja, weer een uitdaging. Daar eh, ben ik eh, de komende minuten eh, wel mee bezig. En wat gaan we buiten het gedicht van de dag nog meer allemaal doen? Zoals gezegd, zoals je al zei, gedicht van de dag, dat rond de klok van kwart voor vijf. En het wordt weer een tranentrekker. Goed, half vijf hebben we dier van de week. En deze hond luistert naar de naam Salvador. En over een tweetal platen hebben we natuurlijk Pit Report. Ondanks het feit dat het momenteel vakantie is voor de heren coureurs is eh, is natuurlijk altijd nog altijd wel wat nieuws. We kijken nog even terug eh, naar de eh, afgelopen race. En we kijken even vooruit naar de nieuwe race en de races die gaan komen. En natuurlijk wat er gebeurd is, want er is nogal wat gebeurd. En zeker met name met Red Bull. ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur... en natuurlijk ook leuke muziek. En ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en wellicht kijken naar eh, uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. je kan niet alleen eh, kijken in eh, de studio aan de Torweg Tina... maar ook op tv natuurlijk, kanaal 40, digitaal via Ziggo. 24 uur per dag, CFM TV. zojuist hoorde je dat we ook eh, de wedstrijd, de oefenwedstrijd van eh, vandaag eh, volgen. SP Salvoort speelt vandaag op Duitsersveld. Een oefenwedstrijd tegen de Valken uit Valkenburg. Gaat lekker trouwens met SP Salvoort. Op dit moment staan ze 4-0 voor. En het eh, laatste doelpunt eh, is eh, gescoord door Tommy Abbenhuis. En Jan van der Leden houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. Mocht er meer over te melden zijn, dan hoor je het hier bij ZFM. Eh, we houden op de eh, zaterdagmiddag bij eh, CFM. Jordi Roger Clover en Love is All. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, Albert-Jan zei het al, ondanks zeg maar, de zomerstop op dit moment van de Formule 1... is er toch wel het een en ander te melden, toch? Ja, allereerst even terugkijken. Lewis Hamilton won, won 8 van de 12 Formule 1 races in 2019... maar vraagt zich desondanks toch af waarom hij in zijn superieure Mercedes-bolide niet allemaal... niet alle races gewonnen heeft. Er missen een paar. Met nog 9 Grand Prix te gaan staat de Britse wereldkampioen 62 punten voor op de nummer 2 in het WK-stand, namelijk zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Hamilton geeft toe dat hij een exceptionele start van het seizoen heeft gekend... maar desondanks baalt hij een beetje. Er missen er een paar, zei hij tegen autosport.com. Hij vervolgt, hoe kan, hoe kan het zijn dat ik niet alle races heb gewonnen? Hoezo waren we niet in alle weekenden perfect? We hebben uiteraard ook een paar races gehad waarin we geluk hadden dat Ferrari sneller was... maar dat wij door fouten van hen alsnog wonnen, zoals in Bahrein en Baku. Mercedes lijkt hard op weg om opnieuw de rijders- en constructeurstitel te pakken. Toch zorgt dat volgens Hamilton niet voor enige verslapping. Onze mentaliteit verandert niet. We hebben vele successen geboekt, maar iedereen blijft hard werken... waarbij niemand zich beter voelt dan de ander. We maken elkaar beter. Wel kijkt hij met enige angst naar Ferrari en ook naar Red Bull. Ferrari staat er goed voor en Red Bull is erin geslaagd om een grote stap vooruit te zetten met de Honda-motor. Michael Schumacher 2004 en Sebastian Vettel 2013 wonnen ooit 13 races in één seizoen. Als Hamilton de huidige lijn weet vast te houden... kan hij natuurlijk dat record gaan verbreken dit seizoen. Pierre Gasly werd eerder deze week door Red Bull de deur gewezen als coureur naast Max Verstappen. Alexander Albon is zijn vervanger. De adviseur van de renstal verklaart de wisseling van de wacht. We konden niet anders. Gasly heeft problemen in het verkeer. Daar verliest hij posities. Inhalen doet hij ook niet graag. Ook daarom moeten we wel reageren en Albon de kans geven. Hij maakt het seizoen af. Gasly neemt, zijn Toro Rosso over... En dan bekijken we wie er volgend jaar naast Max rijdt. Al dus, eh, eh, eh, de, dus de adviseur van Red Bull. Of de Fransman nog terug zou keren bij Red Bull is maar de vraag. Marco is zeer te spreken over de nieuwkomer Albon. Hij beleeft een geweldig debuutseizoen. Hij haalt alles uit de auto. De Oostenrijkse adviseur is tevens tevreden over de prestaties van Honda als motorleverancier. We hebben gewoon onderschat hoeveel progressie onze nieuwe motorpartner Honda heeft gemaakt. Zij leverden meer vermogen dan we verwacht hadden. Daarom wilden we in eerste instantie de ontbrekende pk's compenseren met een chassis dat aerodynamisch efficiënt is. Dat hebben we nu verholpen. In de laatste races waren we bijna op het niveau van Mercedes. Ferrari hebben we definitief achter ons gelaten. Ik denk dat we in de tweede seizoenshelft op alle soorten circuits competitief kunnen zijn. Max Verstappen staat met uh, het ingang van de zomerspauze op een derde plaats in het kampioenschap. Op 7 punten van de nummer 2 Valtteri Bottas. En 69 punten achter WK-leider Lewis Hamilton. Nog even de stand, de tussenstand om het zo maar te zeggen. Lewis Hamilton ruim aan kop met 250 punten. Gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas op 188 en op een derde plek Max Verstappen met 181 voor de zekerheid nog even. Sebastian Vettel op 4. Die vinden we daar terug op, eh, met 156 punten. En eh, Charles Leclerc met 132 punten zien we op de vijfde plek. Wanneer gaan we weer van start? We gaan op 1 september weer van start. En wel met de prachtige Formule 1, het eh, prachtige Formule 1 circuit in Spa-Francorchamps. De Grand Prix van België. 1 september gaan ze weer los. Nou, dat is uh, alweer snel, toch? Ja, we zijn er bijna. Jawel, jawel.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 Dus samen met Snow een even een ander titeltje gegeven. Dan heet hij in één keer uh, Con Calma. En ja, de klinkt die zoals je zojuist hoorde op de Zandvoortse Radio. Nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. Zo dadelijk om half vijf hebben we een dier van de week. Wie hebben we in aanbieding? Salvador. Salvador. Blijf luisteren. Cheerio, baby. Don't you know? een beetje reggae op de Zandvoorts Radio. Speciaal voor collega Willem Bruis. Ja, joh, de UB40 en Cheerio Baby. En we gaan het hebben over bridge, want dat gaat weer beginnen. Ja, dus als de zomer voorbij is, dan eh, kunnen uh, aspirant bridges... nieuwe mensen die graag willen leren bridgen, kunnen hun hart ophalen. Want de bridgeclubs Zandvoort en Kostverloren... beginnen in september met lessen voor beginners. Bridge is voor alle leeftijden gezellig en ontspannend bovendien. De lessen worden gegeven in Theater de Krocht op dinsdagavond... te beginnen op 24 september aanstaande. De aanvang is om half acht en de lessen nemen twee uur in beslag... los van de korte pauze. Deze cursus omvat 12 lessen en we volgen het nieuwe lesprogramma van de Nederlandse Bridgebond, genaamd Start met Bridge. Doorstroming naar een van de clubs is mogelijk, maar hoeft niet. De kosten bedragen 120 voor euro voor 12 lessen. Er wordt begonnen met maximaal 12 deelnemers, dus als het u wat lijkt... Wacht dan niet al te lang. Aanmelden kan bij A van der Spek van de Zandvoortse Bridge Club. Telefoon is bereikbaar op 06 515 99723. 06 515 99723. En e-mail is bridge.avanderspek-gmail.com apenstaatje gmailcom En BG heeft van Amsterdam van de Bridge Club kost verloren... Telefoon is bereikbaar op 06 558 00140. 06 558 00140. En of e-mail bridge.vanamsterdamapenstaatje.gmail.com bridge.vanamsterdamapenstaatje.gmail.com Gevorderde bridges kunnen hun vaardigheden verder vergroten... tijdens een wekelijkse bridgemiddag of avond...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 Well, it's time for us to believing. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones. up going We gotta be extra careful. We can't afford to Je de single van eh, Billy Paul en Me en Mrs. Jones. Ja, zo vlak voor het dier van de week. Maar voordat we daar eh, aan gaan eh, beginnen... is nog eventjes nieuws over de oefenwedstrijd van vandaag. Tegen de Valken is inmiddels ten einde. 4-0 gewonnen door uh, eh, SV Sanford. Volgende week eh, speelt SV Sanford wederom een eh, oefenwedstrijd. En dan tegen Ajax zaterdag 1. Ja, dat is een belangrijke, belangrijke oefenwedstrijd. In Amsterdam of hier? weet ik niet. Weet je? Nee, dat, is geen idee. Nou, <laughs> het zou leuk zijn als het hier is. Maar dus, dan gaan we voor u achteraan. En 21 september gaat de competitie weer beginnen. En jij weet tegen wie? HBOK. En waar staat dat voor? Het begon op klompen. Heel goed. En daar zijn eh, twee spelers van uh, eh, SV trouwens eh, naartoe verhuisd. Oké. dus Die spelen dit jaar tegen, tegen SV Het wordt een beetje een derby dus. Mm Nou, goed. Oké. Okay. dier van de week. het motto zachtaardige man zoekt thuis. Salvador is mijn naam. En ik ben een volwassen reu. Mijn verzorger denken een kruising herder van ongeveer 3 à 4 jaar oud. Mijn leeftijd is niet met zekerheid te zeggen... omdat ik namelijk op straat gevonden ben in het buitenland. Ik was herplaatst bij een lieve mevrouw... maar deze kan helaas niet meer voor mij zorgen. Andere dieren vind ik echt superleuk. Honden, groot en klein, het maakt me allemaal niet uit. Tegen katten reageerde ik bij mijn vorige baas vriendelijk... als ik ze buiten tegenkwam. Ook hier in het asiel reageer ik vriendelijk tegen de katten. Naar mensen kan ik soms een beetje afwachtend zijn. Dit wisselt heel erg en ligt vooral aan hoe ik benaderd word. Als het goed is ben ik vriendelijk, enthousiast en heel aan, eh, aanhankelijk. Knuffelen is echt zo fijn. Een baas die veel thuis is en mij de aandacht geeft, is dat, is wat ik zoek. Ik kan wel even alleen thuis zijn hoor, maar een baas die fulltime werkt is niks voor mij. Aan de lijn loop ik heel netjes, wel kan ik buiten schrikken van onverwachte of nieuwe dingen. Denk hierbij aan geluiden van het verkeer of spullen die opeens eh, staan. Als ik eh, buiten schrik, herstel ik wel heel snel en dan loop ik ook weer normaal mee. Als mijn baas mij stabiel, stabiliteit kan bieden, dan komt het helemaal goed. Ook vind ik het spannend om, in, om de auto in en uit te gaan. Dit moeten we nog wel even oefenen. Ze denken hier dat ik een stabiele hondenvriend of vriendin krijg... die ik daar dan ook veel van kan leren en zelfvertrouwen door krijg. Als ik eenmaal gewend ben, zal ik mijn baas goed beschermen. Het is het is aan mijn baas wel de taak om te zorgen dat dit niet uit de hand loopt. Van nature ben ik namelijk een waker en beschermend over mijn roedel. Zolang ik, genoeg, eh, zolang ik genoeg regels, structuur en begeleiding krijg, moet dit goed gaan. Ook aan beweging mag het natuurlijk niet ontbreken. Ik ben een actieve hond en ga graag mee op pad met mijn baas. Loslopen ben ik niet gewend. Hiervoor moet ik eerst een goede band met mijn baas opbouwen. Ik ga nou soms eh, graag nog even mijn eigen gang. Bent u of jij op zoek naar een grote sociale hond, een maatje voor het leven... en niet vies van knuffelen, dan ben ik op zoek naar jou. En waar verblijft Salvador? Salvador verblijft momenteel in het dierthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op eh, de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Salvador verdient een thuis. again. Break up inside. And what makes a man give up his pride? What makes a man <laughs> feel he's begun to fail? And when he can't win, he thinks he's in jail. Tell me. Woman, say it again. Woman, say it again. I ask you, what makes man stop tiring? my baby from crying. Ah. The Supreme Being will always beat you in our sin. The Supreme Being will always beat you in our sin. Because wel moeilijk, eh, Albert-Jan, om hier eh, tegen op te gaan. <laughs> ja, dat heb jij volgens mij eh, vroeger wel eens gedaan met Ruud Jansen. hè? Zo'n ja, ah, zo'n competitie. <laughs> The Battle of the Giants. The Battle of the Giants. Nou, dat was jouw Battle of the Giant, de single Woman. Uiteraard van James Brown. Nou, ik gooi er nog even eentje tegenaan. En dan gaan we nog een berichtje doen. En dan gaan we zo'n beetje op naar het gedicht van de dag. Klopt, helemaal juist. Oh, en het titel is Welk was dat alweer? <laughs> Van eh, Thomas. Oh ja, Thomas. <laughs> ja, nee, klopt. Oh, weg. <laughs> Hij is weg. Oké, nou, dat hoor je zo meteen. Eerst uh, Cool in de King nu.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 Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it, baby, baby. Get down on it. Get on it.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 Lekker toch? You're cool in the gang en get down on it. Elf minuten overal vijf, zo dadelijk gaan we doen het gedicht van de dag. Hoe heet het gedicht van de dag? Je bent niet alleen. Jij bent niet alleen. Nee, want jij bent bij mij. Ja, precies. Ja, dus ja nee, logisch. Logisch. Dat eh, krijgen ze dadelijk horen, maar eerst nog even een eh, ander nieuwtje. Oh ja, nog even, dat kan, dus- kan nooit kwaad voor ook de gasten in Zandvoort. Voorheen was namelijk het politiebureau het adres voor gevonden of verloren voorwerpen... maar dat is al lang eh, verleden tijd. Tegenwoordig kunt u terecht bij de centrale balie van het raadhuis. U kunt daar eh, gevonden sleutels, brillen, kledingstukken en paraplu's inleveren... zonder een afspraak te maken. Ook kunt u op de website www.verlorenofgevonden.nl www.verlorenofgevonden.nl zien of iemand uw voorwerp in Zandvoort heeft gevonden. Verder kunt u op deze website uw verloren, zeker uw gevonden voorwerpen melden of registreren. Om alle teruggevonden verloren sleutels te kunnen bewaren... heeft de gemeente zelfs een sleutelwand geïnstalleerd. Nog even ter informatie de website www.verlorenofgevonden.nl Oké, dankjewel. Zo dadelijk dus het gedicht van de dag. Maar eerst de Little River Band. Eh, draaiden we ze nog wel eens. De rookplaten, weet je nog? Ja. <laughs> nou, dit is een goede rookplaat. Duurt lang genoeg in ieder geval. De single van de Little River Band. Prachtige muziek. Zo is het. En vlak voor het gedicht van de dag. En het gedicht van de dag is vandaag... Jij bent niet alleen. Je zit alleen in je kamer en je voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil, de drang om door te gaan. Maar vind vandaag geen rust, geen kracht om op te staan. Maar je bent niet alleen. Ik zal er voor je zijn. Als het even te veel wordt, ben ik, ik er altijd. Ja, je bent niet alleen. Je kunt het aan me kwijt. Als het leven je te veel wordt, ben ik, ik er altijd. Als je even wilt praten, zal ik er voor je zijn. Kom maar naast me zitten en stort het uit bij mij. Je tranen vloeien maar, je kunt ze laten gaan. Ik vang ze voor je op. Het wordt tijd, het wordt tijd om weer op te staan. Want je bent niet alleen. Ik zal er voor je zijn. Als het even veel te veel wordt, ben ik. Ik er altijd. Ja, je bent niet alleen. Je kunt het aan me kwijt. Ook als het leven je te veel wordt, ben ik. Ik er altijd. Elke week op eh, zaterdag en de maandagmiddag hoor je zo rond eh, kwart voor vijf het gedicht van de dag. Heb je nou ook een eh, gedicht voor ons? Stuur hem dan naar redactie apenstaartje Zandvoort.nl. redactie apenstaartje zfmzandvoort.nl Want je bent niet alleen. Je zit alleen in je kamer voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil, de drang om door te gaan. Maar vind vandaag geen rust, geen kracht om op te staan. Maar je bent dag voor ons. Stuur hem naar redactie apenstaartje zfmzandvoort.nl Gaan wij terug naar eh, Summer of 69, Albert-Jan? 50 jaar geleden, Woodstock. Woodstock, ja. to be het werd eh, bescheiden gevierd. 50 jaar eh, Woodstock, of 50 jaar geleden. En wij deden het ook even lekker eh, op de radio. Even dat, dat vieren, dat herbeleven van Woodstock. Jefferson Airplay en Somebody to Love. Ja, was jij erbij, Albert-Jan? Ik moest nog geboren worden. Oh nee, ik was net geboren. <laughs> Was je net geboren? Nee, ik, was nog, ik mocht er nog niet even van <laughs> maar het is, was geweldig. Dat was eigenlijk ja, de, zeggen, de, de moeder van alle, alle popconcerten die daarna kwamen. En eh, er was afgelopen week een gigantisch mooie documentaire op, eh, op de televisie. Woodstock 50 jaar. En eh, ja, je zou er een themaavond aan kunnen besteden. Want die dubbel LP, ik weet nog precies hoe die eruit ziet. Ik weet nog precies, Jimi Hendrix staat erop. Crosby, Stills, Nash Young, Santana, Jefferson Airplane. Het was eigenlijk, ja, free sex, love, bier en drank en, en pillen. Nou, wie weet. Hè? Het was maar een feestje. Oké, nou, eh, ons feestje zit er ook weer op. Ja, maar wij zijn er volgende week weer. Jawel, ook dan weer tussen 2 en 5. En aankomende maandag de herhaling. Zeg een goede maandagmiddag. Ja, hij is nog op vakantie, maar eh, de non-stop eh, heeft de keurige Nederlandstalige ingeprogrammeerd.